uur. Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Begin volgend jaar komt er meer duidelijkheid over de herstelbetaling... voor mensen die een te lage WIA-uitkering hebben gekregen. Dat zegt minister Van Heijem van Sociale Zaken. Zo'n uitkering is bedoeld voor mensen die langer dan twee jaar ziek zijn. Het UWV maakte jarenlang fouten bij het berekenen van die WA-uitkeringen... en denkt dat er 25 tot 50.000 mensen de dupe zijn. Er zijn ook juist mensen die te veel geld hebben gekregen... en die hoeven waarschijnlijk niks terug te betalen. Het Leids Universitair Medisch Centrum begint een intern onderzoek naar hun zaaddonorbank. Deze week kwam een melding binnen van een oud zaaddonor. Die ontdekte een wetenschappelijk artikel waarin stond dat oud medewerkers in de jaren 80 hun eigen zaad hadden gebruikt bij behandelingen. En het Leids UMC wil nu meer onderzoek, zegt deze verslaggever van Omroep West. Ze pleiten nu weer voor een groot onafhankelijk landelijk onderzoek naar alle vruchtbaarheidsklinieken en spermabanken in Nederland. En dan zegt het eh, LEMC van ja, eh, misschien komen er hele vervelende dingen uit naar voren... maar dan weet je het in ieder geval en dan ben je er vanaf. En leerlingen met een migratieachtergrond hebben de afgelopen 12 jaar... vaker een HAVO of een VWO-advies gekregen. Het CBS denkt wel te weten hoe dat komt. Maar wij denken dat het, eh, de vooruitgang erin kan zitten... dat de ouders van deze kinderen ook steeds beter een weg vinden in het onderwijssysteem hun eh, weg, beter hun weg vinden in Nederland. We zien ook, eh, denk ik, eh, effecten van dat scholen ook meer beducht zijn op het niet onderadviseren van mensen, maar juist ook adviseren naar potentie en ook kinderen juist positief adviseren wat betreft hun leerprestaties. En er is nog wel een verschil, want 49% van de leerlingen met een migratieachtergrond kreeg vorig jaar een HAVO of een VBO-advies, terwijl het landelijk gemiddelde op 57% ligt. En ook ziet het CBS wel een verschil tussen het advies dat deze groep krijgt en hoeveel daarvan vervolgens ook slaat Voortgang en uiteindelijk het slagen op dit HVBO, daar werken de verschillen ook nog in door. Kan ook te maken hebben met dat hun eigen ouders, gemiddeld genomen, wat lager opgeleid zijn, minder makkelijk misschien kunnen assisteren. De inkomens zijn ook wat lager binnen de eh, eerste generatie, dus de ouders van deze kinderen kunnen wat minder eh, misschien bijdragen en zijn minder bewust van het effect van bijles. En vooral scholieren van wie de ouders in Marokko zijn geboren, krijgen flink hogere adviezen vergeleken met tien jaar geleden. Het weer en nog, er trekken nog steeds buien over met kans op onweer, hagel en natte sneeuw. En aan zee is er kans op zware windstoten. Ook vanavond is er nog kans op een buitje. Morgen begint droog, later komt er opnieuw regen aan en wordt het tussen de 4 en 6 graden. ZFM, verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits telt in Noord-Holland niet al te veel voor eh, vanmiddag. De meeste files hebben hoogheid zo'n 5 tot 10 minuten vertraging... zoals de A2 Amsterdam richting Utrecht... Voor de Leidse Rijntunnel 4 kilometer file met een kleine 10 minuten vertraging. 5 minuten oponthoud op de A4 Amsterdam richting Den Haag...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 en de regio. Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Mensen die te weinig via-uitkering ontvingen... moeten nog tot begin volgend jaar wachten op duidelijkheid over herstelbetaling. Minister Van Heijem van Sociale Zaken verwacht in het eerste kwartaal meer duidelijkheid. De Nederlandse bijdrage aan de NAVO-missie in Irak wordt met een half jaar verlengd. De opdracht van 145 militairen zou eind dit jaar aflopen. Maar het kabinet laat weten dat de groep nu tot juni in Irak blijft. Patiënten hoeven niet bang te zijn dat ze door een uitspraak van de Raad van State zonder medicijnen komen te zitten, belooft minister Agema.